Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse Voetbalbond heeft een omstreden regel geschrapt... die spelers gebood om te blijven staan tijdens het spelen van het volkslied. De bond voerde die regel in nadat international Megan Rapinoe... bij een interland knielde tijdens het volkslied... uit solidariteit met de zwarte American voetbalspeler Colin Kaepernick. Die haalde in 2016 de woede van veel Amerikanen op de hals... door op een knie te gaan zitten als protest tegen het racistische geweld in Amerika. In een verklaring verklaring zegt de Amerikaanse voetbalbond nu dat de in 2017 ingevoerde regel onjuist was en het falen van de bond weerspiegelde om te luisteren naar de zorgen van zwarte mensen. Archeologen hebben in China een gebeeldhouwd beeldje ontdekt dat meer dan 13.000 jaar oud is. Volgens de ontdekkers is de minisculptuur van een vogeltje het oudste tot nu toe bekende Chinese kunstwerk. Het vogeltje van 2 bij 1 centimeter is gehouden uit dierlijk bot dat door verhitting zwart is gemaakt. De vondst toont aan dat in Oost-Azië al veel eerder dierensculpturen werden gemaakt dan tot nu toe werd gedacht. De Nederlands-Britse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft een grote slag geslagen in de Verenigde Staten. Het bedrijf neemt de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over. Just Eat Takeaway betaalt de aankoop ter waarde van 7,3 miljard dollar geheel in aandelen. Just Eat Takeaway is het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl. De Belastingdienst ontvangt sinds de uitbraak van de coronacrisis veel meer meldingen van poging tot phishing, waarbij de oplichter zich voordoet als de Belastingdienst. Normaal zijn er 2000 meldingen per week en dat liep de afgelopen maanden op tot maximaal 12.000 per week. De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk frauduleuze domeinnamen te blokkeren, maar zegt dat telkens er nieuwe voor in de plaats komen. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe regen.